In Limburg groeit het aantal ouderen het sterkst. Jonge gezinnen trekken vaak naar de grote steden en daar is het aantal ouderen relatief laag. 18 van de bevolking is nu 65-plusser, 20 jaar geleden was het 13 de gemeente Utrecht heeft maatregelen beloofd om klagende taxichauffeurs tegemoet te komen. De chauffeurs zijn ontevreden over de nieuwe standplaatsen bij het Centraal Station. Die liggen aan de kant van de jaarbeurs en niet meer bij het stadscentrum. Volgens de chauffeurs kost hen dat klanten. Uit protest blokkeerden ze afgelopen weekeinde het jaarbeursplein. In overleg met de chauffeurs beloofde de gemeente dat andere voertuigen niet op de plekken voor taxis kunnen parkeren. Verder wordt de bereikbaarheid van de standplaatsen verbeterd. Bij een zelfmoordaanslag bij een islamitisch heiligdom in saudi arabië zijn vijf mensen omgekomen, inclusief de dader. Hij blies zich op in Medina, bij de moskee waar de profeet Mohammed is begraven. Vijf andere mensen raakten gewond. De gevolgen hadden ernstiger kunnen zijn, maar bewakers wisten te voorkomen dat de dader de moskee binnenging. Gisteren waren er ook aanslagen in de Saoedische stad Katif en bij het Amerikaanse consulaat in Jeddah. De verantwoordelijkheid is nog niet opgereist, maar aangenomen wordt dat IS erachter zit. Als de Britten terugkomen van hun brexit mogen ze wat eurocommissaris Timmermans betreft in de Europese Unie blijven. Dan moeten we hen met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS.